Kasper Meijer met het NOS-journaal. Er komt vooralsnog geen mondkapjesplicht in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... omdat het juridisch niet houdbaar is. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Op1. Eerder vanavond maakte zij bekend dat in vier veiligheidsregio's... het advies gaat gelden om een mondkapje te dragen... in onder meer winkels, musea en bibliotheken. Als deze regio's zelf een plicht zouden instellen... zou dat geen stand houden bij de rechter, zei Halsema. Daarom vindt ze dat het kabinet een landelijke aanwijzing moet geven. Een meerderheid van de leden van het Outbreak Management Team had het beter gevonden als de regionale aanpak van de coronacrisis helemaal was vervangen door landelijke maatregelen. Dat zegt Andreas Vos, hoogleraar infectiepreventie en lid van het OMT. Het kabinet koos er vandaag voor om naast enkele landelijke maatregelen onderscheid te maken tussen regio's. Maar volgens Vos is het voor burgers duidelijker als iedereen achter één beleid staat. Werkgeversorganisaties hebben begrip voor de strengere coronamaatregelen van het kabinet. VNO-NCW en MKB Nederland noemen ze pijnlijk, maar nodig. Wel willen de werkgevers opnieuw met het kabinet en de vakbonden in gesprek... over steun aan de zwaarst getroffen sectoren. Daarnaast dringen ze aan op meer testcapaciteit. Ook de sneltesten en het bron- en contactonderzoek moeten worden opgeschaald, zeggen de ondernemers. In een dorp in Roemenië is de burgemeester herkozen... ondanks dat hij twee weken geleden overleed aan corona. Volgens de kiescommissie was het te laat om zijn naam van het stembiljet te halen. Veel inwoners grepen de verkiezingen gisteren aan om als eerbetoon op hem te stemmen. De verkiezingsuitslag is ongeldig verklaard. Binnenkort kunnen de inwoners opnieuw naar de stembus. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar 12 tot 15 graden en er staat niet veel wind. Komende dag eerst bewolkt en soms ook nog wat motregen. In de loop van de dag klaart het op en komt de zon er af en toe bij.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 So what do you say? If I promise we'll make it out someday. If I give you all that I got, but you gotta wait, yeah. We don't need to care, we're doing fine. So what do you say? Baby, I don't mind it. It takes a little time for us to get it. Complications, I might be wasted, but but I call you when I'm not waiting Gotta do my own shit Own shit Own shit Own shit yeah. Time will tell whenever We can get back together Own shit Own shit La la la la la you back, no I'm gone.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 think of you every day We had all summer until you flew away Held on to you, don't worry darling I'll be next to you in the morning We were seeking for adventures We drove to see the stars We lost our minds, we lost our hearts But we found our way to Mars You shake me up from my dream I can't decide if it's real I got that wake me up from my dream I can't decide if it's real I got that feeling, feeling I can't deny It makes me crazy, it takes me high You take me higher, you take me higher Don't you know?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 Don't know why I'm bad at this. And I don't wanna settle in my sadness. I know it's a habit of mine. Perfect, perfect timing. I start what I don't know how to end. Don't worry, don't worry, mind me. I ruined it before it began. I mean it. And if I could convince myself to feel it, you know I would feel it. I would. Perfect, perfect. Timing. I saw it, I don't know how to end. Sorry, sorry.